8 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor veel scholieren wordt het peentjes zweten vandaag. De examens beginnen. En dat na een raar jaar natuurlijk, met veel laptoples. Toch denkt scholierenclub LAX dat de meesten wel goed voorbereid zijn. Al verschilt dat per school. Scholen hebben geld gekregen om eh, nou, de leerling voor te bereiden. Dus bij de ene school zullen er extra lessen zijn gegeven. Bij de andere school eh, meer examentrainingen. Eh, maar omdat het heel erg per school verdeelt... zullen de scholieren ook anders dan andere jaren... veel verdeelder eh, voorbereid zijn. Om half twee vandaag zijn de eerste examens met Duits en Nederlands op het VMBO... bedrijfseconomie op de HAVO en wiskunde voor VWO'ers. Voor de zoveelste nacht op rij was het onrustig in Israël en Gaza-stad. Er werden luchtaanvallen uitgevoerd en raketten afgeschoten. Of er mensen gewond zijn geraakt en hoe groot de schade is, weten we nog niet. De politie heeft drie verdachten opgepakt vanwege een schietpartij in Amsterdam. Daar werd een geparkeerde auto beschoten. De verdachten gingen er daarna van gauw in een auto vandoor. Die werd later teruggevonden toen hij in brand stond. Vlak voor de schietpartij plukte de politie nog drie mensen uit een andere auto met daarin automatische wapens. Het is niet duidelijk of zij er iets mee te maken hadden. En Lieke Martens had een topavond. Ze won met haar team Barcelona de Champions League. Tegen Chelsea werd het 4-0. Het was de eerste keer dat de vrouwen van Barcelona de Champions League wonnen. En dus was het groot feest in de spelersbus. Barcelona is nu de eerste club die zowel de mannen- als vrouwenversie van de Champions League heeft gewonnen. Het weer, veel nattigheid, maar vanmiddag ook kans op wat zon. En het is vandaag een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door de werkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Zoeterwoude Rijndijk en Schiphol een kwartier tot 20 minuten. Daardoor loopt het ook vast op de A44 Den Haag-Amsterdam...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 En daarin staat dat ze voorkwamen in het systeem waarmee signalen van fraude werden verzameld. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Vanuit Gaza zijn weer raketten afgevuurd op Israël. De VN-veiligheidsraad kwam gisteravond opnieuw bij elkaar, maar het kwam niet tot een gezamenlijke verklaring. En vandaag wordt de formatie van een nieuw kabinet hervat. Informateur Hamer spreekt de komende twee dagen met alle 18 fractievoorzitters. Pas later in de formatie komt aan de orde welke partijen samen willen werken in een nieuw kabinet. Het weer, veel bewolking en buien.